Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam is vier jaar geleden getroffen door kanker. Vanwege de ziekte werd zijn schildklier verwijderd, schrijft het AD. Abu Taleb bracht zijn ziekte bewust niet naar buiten. Dat vond hij te persoonlijk. De gemeente communiceerde toen dat de burgemeester een aandoening aan zijn schildklier had. Een maand na een operatie waarbij de schildklier werd verwijderd... stond hij de relschoppers te woord tijdens de avondklokrellen in de stad. Abu Taleb neemt donderdag afscheid als burgemeester van Rotterdam. De politie heeft in Deventer een minderjarige jongen aangehouden... voor een steekpartij en een beroving op zaterdagavond. Een jongen van 14 uit Apeldoorn raakte daarbij zwaar gewond... en moest worden geopereerd. Waar de aangehouden jongen precies van verdacht wordt is niet duidelijk. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Bij de aanvallen van Israël in Libanon zijn afgelopen dag bijna 500 mensen gedood en bijna 1500 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat het de afgelopen dag 1600 Hezbollah-doelen heeft aangevallen. Frankrijk wil dat de VN-veiligheidsraad in een spoedzitting bijeenkomt. Op de Atlantische Oceaan is een boot gevonden met daarin zeker 30 lichamen. Het leger van Senegal vond de boot zo'n 70 kilometer uit de kust. De boot dreef waarschijnlijk al een tijd stuurloos rond. De lichamen waren al in verre staat van ontbinding. Mogelijk gaat het om migranten die onderweg waren naar de Canarische eilanden. Door sneeuwstormen in Zuid-Afrika zijn twee mensen om het leven gekomen. Ze raakten onderkoeld toen ze vastkwamen te zitten op de snelweg. Hulpdiensten hebben tientallen voertuigen uit de sneeuw gesleept. De sneeuwstorm is opvallend laat in Zuid-Afrika... waar de zomer op het punt van beginnen staat.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 voel me te storen. Niemand ziet me, niemand kent me, niemand laat me ooit iets na. begin ik pas te leven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 ZFM. 如果。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 smile, you're unforgettable.